Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Noord-Korea volgens Trump maar één ding begrijpt. Hij heeft de laatste tijd vaker gezegd dat hij bij nieuwe provocaties van Noord-Korea ook militaire opties overweegt. Volgens Pyongyang was de test van vannacht met een waterstofbom die op een intercontinentale raket kan worden geplaatst. De internationale gemeenschap heeft de Noord-Koreaanse kernproef van vannacht sterk veroordeeld. Zuid-Korea heeft Amerika om versterking gevraagd en wil net als Japan dat de VN strenge maatregelen neemt tegen Noord-Korea. Het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede Wereldoorlog in Frankfurt loopt vertraging op. In het noorden van de stad hadden 60.000 mensen tot 8 uur vanochtend de tijd om hun woning te verlaten. Maar niet iedereen heeft zich aan die deadline gehouden. De brandweer krijgt nog steeds telefoontjes van mensen die niet zonder hulp weg kunnen. ook zijn er mensen die principieel weigeren om te vertrekken. Toch hoopt de politie van Frankfurt dat het vandaag nog lukt om de bom onschadelijk te maken. De Koninklijke Marechaussee gaat tien extra honden opleiden om mensen op te sporen die zich hebben verstopt in vrachtwagens. De honden worden ingezet in de havens van Rotterdam, IJmuiden en Hoek van Holland en aan de grens met België en Duitsland. De marechaussee heeft nu vier van die zogenoemde migratiehonden, maar volgens de organisatie is dat niet genoeg om mensen smokkel tegen te gaan. De honden kunnen ruiken of er mensen in verborgen ruimtes van vrachtwagens zitten. Veel mensen proberen op die manier naar Groot-Brittannië te komen. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er staat weinig wind, bij een graad of 20. Morgen eerst flink wat zon, maar later weer bewolking en misschien wat regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Veenendaal-West en Maarn, 5 kilometer met een kwartier vertraging.